Ook wordt de dubbele bemensing uitgebreid. Nu worden er al twee conducteurs ingezet op late treinen in het weekend. In de toekomst gebeurt dat bij alle nachttreinen en op avonden dat veel uitgaanspubliek naar huis gaat. De lucht tussen minister Ascher en de ING over het aan de kant zetten van uitzendkrachten is enigszins geklaard. De Volkskrant meldde vanochtend op basis van een ING-memo dat de bank veel uitzendkrachten aan de kant zet omdat anders de nieuwe ontslagvergoeding moet worden betaald. Ascher noemde dat buitengewoon schandalig. Hij heeft vanmiddag met ING gesproken en in de verklaring staat dat de interne memo onduidelijk is en dat ING die onduidelijkheid gaat wegnemen. Marine Le Pen, de leider van het Front National in Frankrijk, begint een disciplinaire procedure tegen haar vader. Oud-partijleider Jean-Marie Le Pen moet zich verantwoorden voor het partijbureau, zei ze in een interview met de Franse zender TF1. Aanleiding zijn uitspraken van Jean-Marie Le Pen over de Tweede Wereldoorlog. Kensington en Dotan zijn de grote winnaars geworden tijdens de uitreiking van de 3FM Awards. Ze wonnen er beide twee. Chess Special kreeg in Utrecht de prijs voor beste band. Beste zangeres was voor de vijfde keer op rij Ilse de Lange. De Zeeuwse band Raccoon kreeg de 3FM Award voor beste popartiest. Typhoon, die voor beste hiphopper. Jet Rebel, die voor beste live act. En Mr. and Mississippi, die voor de beste alternatieve artiest. Het weer op de meeste plaatsen is het helder.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 Dat is natuurlijk de groep Kansas. en tot stof zult gij wederkeren. Thus you are and thus you will be after you die. Ja, luisteraars. Eh, nou, een heerlijk nummer om mee te beginnen. Vond je niet, Willem? Ja, dat is zo geweldig. Dat is, eh, dat is muziek waarbij je even gaat zitten en even gaat nadenken over het leven en zo. Ja. De dust. Denk jij vaak over het leven na, Ja, ben, jij, ben jij een beetje filosofisch aangelegd? Ach, wat is filosofisch? Eh, <laughs> ik ben een denker. Ik ben een denker. Ja. ja. Nou, dat is goed. Want uh, zouden meer mensen moeten doen. Een beetje nadenken voor ze doen in ieder geval. Ja, nou ja... Look before you leap, hè, zeggen de Engelsen dan toch? Precies. <laughs> Ja, nou, ik had het niet anders kunnen zeggen. Ja, inderdaad. Ja hey, eh, jij vertelde mij, eh, de, we, hebben, Engelse eh, luisteraars uit Canada, Amerika. Ja, correct. Ehm, er zitten er inderdaad een paar tussen, dus jij bent de grens over gegaan. Dat kun je, maar goed, dat was je al, hè, want je, je zat al in Spanje <laughs> natuurlijk. Zat al, in Denia, hè? Ja, ja, ja. ja, En nou zit je dus, zat in ieder geval al in Texas. En ik kreeg zelfs berichtjes uit Vancouver. En ik ben daar nog nooit geweest, en jij wel weer natuurlijk. Nee. ja, via internet. Via, ja, jij geweest. Oké, ik ben wel in Amerika geweest. Eén keer samen met mijn, eh, mijn zonen. Ja. Twee van mijn zonen naar Orlando. Nou, dan weet je het al natuurlijk, al die Disney-parken. Dus jij hebt er eigenlijk een beetje als Mickey Mouse gelopen, zeg maar. Ja, nog steeds. Hè, want die oren, die, <laughs> die, oren, die oren heb ik nog steeds. Nee, ik zeg het niet. Ik zeg het niet. <laughs> Ja. hey, luister, jij gaat straks voor ons, eh, of althans voor de luisteraars... Eh, ga jij een geweldig lange uitzending maken. Tot 7 uur morgenochtend maar liefst. Ja, ik ga eh, een, blokje, een blokje blues doen, zeg maar. Een eh, blok? Nou, een blokje. Dat is eh, gerust een blok. <laughs> nou ja, kijk, het is voor mij... Ehm, dit is voor mij gewoon de graveyard. Dit is de, de nachtdienst, zeg maar, uh, het eigenlijk allemaal voor doet. En ik heb er nu al iets van zes achter de kiezen zitten. En Nummertje 7, dat is, eh, dat is deze. En dit is gewoon eh, de mooiste. En eh, nou ja, ik denk... wat ga je voor ons draaien straks? Nou. Je, hoeft niet, alles te verklappen, maar nee, tip, van de sluier. nou ja, tip van de sluier. Je kan natuurlijk muziek gaan verwachten van, van Albert Collins, van Buddy Guy, Roy Gallagher, John Mayall, Little Walter, om maar wat te noemen. Ja. Eh, maar ook natuurlijk Stevie Ray Vaughan en uh, Clapton en ja, de, de, grote jongens allemaal. En eh, last but not least Gary Moore, die zal je ook regelmatig voorbij horen komen... Mhm. samen met Phil Lynott, Tin Lizzy. Oké. ja, ik heb er wat live tracks bij gedaan... omdat ik persoonlijk vind dat blues live gewoon het beste klinkt. En voor de mannen ook nog een doorkijk blues? Of? Ehm, <laughs> nou, ja, maar ik heb hem wel bij me, maar ik weet niet of ik hem aan doe. <laughs> Ja, ja. <laughs> hey, maar ja, dat klinkt heel aanlokkelijk eh, natuurlijk. Ja, bluesrepertoire is natuurlijk eh, wat eh, in de ziel snijdt, zeg maar. Ja, en weet je, je hebt natuurlijk verschillende verschillende soorten blues. Je hebt, je hebt, waar het ooit mee begon, de Delta blues natuurlijk. Hè? noem ik, noem maar, een stijl op. Mhm. Daar is het allemaal een beetje mee begonnen. En nou ja, Chicago blues, die heb je erbij zitten de New Orleans Blues natuurlijk. Eh, de St. Louis Blues. En we hebben zelfs in Nederland eh, ook blues. Hè? We hebben de Haagse blues. We hebben de Drentse blues. Eh, hè, de Lohus zeg maar. Ja. Kijk, dat, is ook iets met een accent, hè? Lohus Daniel, Daniel Lohus Daniel Lohus yeah, live from the Netherlands, yes. <laughs> okay. dus, ja, dus je kunt van alles verwachten in die zeven uurtjes. En ehm, ja, het enige wat ik kan zeggen is, van, ga er lekker voor zitten. En, eh, heb, jij, heb jij je bugs bij je trouwens? Oh, vertel, wat dan? Ja, dan nou, hoor. Oh my god. <laughs> kan me niet mee weer langs. Ja, u luistert natuurlijk altijd nog naar tussen app en vloed. Straks dus een heerlijk bluesprogramma. Eh, en, dat gaat maar liefst tot 7 uur vanmorgen duren. Voor de mensen die er geen genoeg van krijgen, blijf luisteren naar Willem Boer. Die gaat ons allemaal eh, verwennen met bluesmuziek. Ik ga u nog verwennen met, nou ja, heel wat anders natuurlijk. Want eh, ik ga niet in zijn, eh, in zijn voetsporen treden. ik ga u verwennen met Scarlet Ribbons. <laughs> En dat zijn gewoon de Cats uit Volendam. De Cats? Ja. Oh. Ah. Scarlet Ribbons, dat was eh, Piet Veerman. Ik hoor net van eh, Willem Boer eh, dat hij de dominee genoemd werd. Willem, hoe, hoe, is dat zo gekomen? Ja, dat is, een, dat is een, uit de tijd dat de Cats nog glorieus aan de top stonden. En wat mij betreft mogen ze nog steeds aan de top staan. Want het is muziek waar ik toch wel groot mee ben geworden, zeg maar. Ja. ik heb altijd wat met de Cats gehad. En ik ben toen ook bij het concert geweest in de Valkenburg, in de Grotten was dat. Ja. En nou, dat, ja, dat, toen, was, toen liep de Cats op het einde eigenlijk. En toen ging het allemaal niet meer zo, maar... Maar ja, goed, uh, eh, terugkomen op je vraag. Eh, hij werd de dominee genoemd omdat eh, als de leden van de band... Jaap Schilder, Kees Veerman of Arnold Muren een nummer hadden geschreven. Aan Theo Clowns, die schreef niet. dan gaf hij zijn visie erover. En die visie leek meer op een preek die je normaal soms in de kerk hoort. Waar op zich ah, niks mee is, maar... Zodoende is hij aan de naam de dominee gekomen. En dat is een bijnaam waar, waar Pietje niet blij mee is. <laughs> Oké. Ja, ja, nou, er komt wat talent eh, uit, uit Volendam wat dat betreft, hè? Er komt, eh, ja, alles wat, alles wat er geboren wordt... op het moment dat, ze, dat ze eh, de eerste keer beginnen te huilen... dan hebben ze toch goud? <laughs> Ongelooflijk. Ja. een dame ook met een gouden stem die helaas ons ontvallen is... na aanleiding van ja, die vreselijke ziekte kanker. ze had een melanoom, een, een, een, soort moedervlek... wat naar binnen kwaadaardig uh, eh, uitzaaide. En eh, ze was pas 37 jaar overleed. Dan heb ik het natuurlijk over Eva Cassidy. En dit is een van haar mooiste liedjes. En het heet Songbird. die Wat vond je ervan, Willem? Nou, daar word je er helemaal stil van. Ik, ja. ik hou van akoestische muziek. Eh, dat sowieso. En dan komt de zoet gevoelige stem van die, van die dame er ook nog eens een keertje bij. En dan... Eh, ja, dan denk ik, jongens, jongens, still cut de blues. Als je dit hoort, het is gras, maar ik krijg er de blues van. Ah, oké, man. Hey, ben je er al achter welk nummer dat nou was? Ja, ja. Vertel. Nou, het, het, komt, het duurde eventjes. Het moet namelijk helemaal uit, eh, uit Irving komen, Texas. en dat gaat met pasduif en die beesten vliegen niet zo snel natuurlijk. Het is een nummer van, eh, van Odetta, Living with the Blues. Wat hebben die mensen met die blues er allemaal van? Ik snap dat allemaal niet. Odetta. Ja, oh, nou, Odetta. ik, <laughs> Oh, Odetta. Ik ga, ga het straks even opzoeken. Dat is hartstikke goed. Ja, ik ga, Eerst, ik ga eerst eventjes een eh, nummer draaien van, eh, van mijn zoon. First I'm gonna turn on a record for, my son. He wrote a, a song for Masterpiece. Masterpiece is an organization... who helps children all over the world uh, who suffer on, uh, for war. Uh, the, the, the how do you say that in English? Um, what, what happens with them uh, be, because of the war. They get wounded, they, they, die, they lose their parents, they lose their family. And uh, Sven wrote this song together with my, uh, Michael Garvin. Michael Garvin is the songwriter from America Eh, who wrote songs from eh, eh, Jennifer Lopez, George Benson and other famous artists.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 Why can't we disagree without war? Dat, eh, was eh, de vraag van de, van de nacht, van de aankomende nacht gewoon, denk ik. Ja, ik denk het ook. Hmm, ja. hey, eh, de mensen in Texas, die willen graag iets horen van Odetta. People in Texas, very welcome in our program. And we researched on the internet and we found the number of Odetta... I've Been Living With The Blues. Eh, Willem, heb jij nog iets toe te voegen aan, eh, aan, het nummer? Ik ga er rustig voor zitten en, eh, en, ik laat me erin uh, mee verdrinken, zeg maar. William is drowning in the blues, he told me. and <laughs> he told us. I'm, I'm very curious because I don't know the group and I don't know the song. So I'm very happy you asked for the song so I can, I can meet them eh, eh, those souls in music. look what a fool I've been. I'm not ashamed A eh, song that really makes you happy, living with the blues. <laughs> ja, ik zie Willem naar boven kijken, al die meeuwen boven ons hoofd. <laughs> Hij begint daar wild om zich heen te meppen. Want die beesten zijn zo brutaal als de schei uit. Als je een haring wil happen, dan ben je hem kwijt, hoor. <laughs> ja. Nou, dat heb ik de laatste keer in, eh, was ik in Scheveningen. Eh, ladies and gentlemen, I visited Scheveningen. It's a Dutch coast... village. And uh, there was a, a guy who uh, bought some fish to eat. and there was... wat is een mail ook weer? Mail, uh, uh A seagull, a seagull, seagull Seagull, yes. Uh, there was a seagull, and uh, while he tried to uh, bite his fish, the seagull came down and <laughs> took the fish out of his hands. Oh, and God. Did you shoot him? <laughs> no. <laughs> Eh, u luistert nog steeds naar Tussen App en Vloed. You're still listening eh, eh, to App en Vloed. the, ehm, the Tide in, English. And um, we got several beautiful songs for you till 12 o'clock. And after 12 o'clock, William Boer is going to continue with uh, a lot of blues music, William. Is it William Boer of is it William Farmer? ja, William Farmer. William Farmer, yes. William Farmer. But here in eh, in Holland, eh, it's called Boer. It's, always like like I said, William Farmer is the name, and the blues is my game. <laughs> Ja. <laughs> Oké. Ja. Oké. Ehm, wat had ik nou ook? Ja, nou, dan eh, nou ben ik even van mijn apropos.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 A beautiful song, uh, eh, sung by Andy Williams. Uh, he died, uh, I think, a year ago. And America lost a very famous and beautiful singer. luisteraars, we gaan over naar another famous American artist. Pat Boone. And it's April. And in April, it's... very usual that you get April Love. April Love is for the very young. Every star's a wishing star that shines for you. And April seven wonders. One little kiss can tell you this is true. Sometimes an April day will suddenly bring showers, rain to grow the flowers for her first. right through your fingers. So if she's the one, don't let her to grow the flowers for her first bouquet. But April love slipped right through your fingers, so if she April Love. Nou, eh, Willem, eh, heb jij de last van, van, eh, van verliefdheid in april? Of zeg je van, nou, gaat, gaat aan mijn bed voorbij? <laughs> nou, wat zal ik zeggen? Ja, de maan is net begonnen natuurlijk, hè? <laughs> Oké. Ja. It brings me back 60 years ago. Het brengt mij eventjes 60 jaar terug. When I was 8 years old. 7 years. 18 July. Yeah. and there was a guy called Guy Mitchell And Guy Mitchell was uh, a guy my father always listened to. So when it was a Sunday morning, als het zondagochtend was... and when I got downstairs en ik naar beneden kwam... and I brought my parents uh, breakfast on bed... uh, <laughs> and then my father turned on the, the, record player. I mean, we had a record player that could... you could put on 10 singles. It was a... a record player who changed the, the, the, the little records, the singles. And uh, one of the songs always uh, uh was heard in our uh, living room was the song uh, My Heart Cries For You. Guy Mitchell, I Cry With Him. Ah. Cries For You, My Heart Dies For You. Guy Mitchell was. Eh, another famous eh, singer from America is Gene Pitney. And uh, he talks about 24 hours from Tulsa. Waar, ligt Tulsa, Willem? Tulsa ligt in Amerika. Ja. <laughs> Ik weet niet, we maken daar gewoon een prijsvraag van. van wie er het dichtst bij zit, die heeft dan een prijs gewonnen. Die krijgt een gratis verzoeknummer. Ja. Eh, maar kijk, het leuke aan dit nummer is dat... Eh, in die tijd dat hij het uitbracht was het een hit. Eh, daarna is het een tijdje stil geweest rond Gene Pitney. Later is het opnieuw uitgebracht samen met de zanger van de toenmalige band Softcell. En het werd weer een hit. Het is niet te geloven. Wat weet, je, wat weet jij dat allemaal, man? Ik, ik zou dat allemaal niet weten, hoor. <laughs> Dat is voor ja, mij... Ah, maar ja... Hè, ik bedoel, kijk... ze zeggen wel van Willem, jij zit vol met muziek. Maar ik zeg altijd, valt van mee. Maar toch, als ik af en toe een keer het ziekenhuis moet. En ik moet bijvoorbeeld bloed prikken of zo. Op het moment dat die naald erin gaat, komt er eerst muziek uit. Ja. Ik heb een goede vriend in de meer in, eh, in Denia, Spanje. Eh, dat is een lopende encyclopedie die het om muziek gaat. Maar een Blombergje. Volgens mij ben jij de... Eh, dat is misschien de, de, de, de Oosthoek. Jij bent de Winkelprins. <laughs> Ik ben de West Coast. <laughs> Ja. Fantastisch. Ja. Nou, luisteraars, geniet mee met 20 from, 24 Hours from Tulsa. En dan heb ik het natuurlijk over Mr. Jim Pitney. had to write to say that I won't be home anymore. Cause something happened to me while I was driving home, and I'm not the same anymore. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. Only one day away from your arms. stopped to rest for the night, and that is when I saw her as I pulled in outside of a small motel. She was there, and so I walked up to her, asked where I could get something to eat, and she showed me where. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. from your arms. She took away from your arm. The jukebox started to play, and night turned into day as we were dancing closely. All of a sudden, I lost control as I held her charms and I caressed her, kissed her, told her I'd die before I would let her out of my arms. Oh, I was only. 24 hours from Tulsa. Only one day away from your arms. I hate to do this to you, but I love somebody new. What can I do when I can never, never, never go home again? Only 24 Hours from Tulsa. Ja, luisteraars, ik ben ook een grote fan van Brad, van David Gates. I'm a big fan uh, from the group uh, Brad. Lead singer David Gates, uh, he had many hits in Holland during the 70s.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 find another place to play. Night after night, who treats you right, baby? It's the guitar man. Who's on the radio? You go listen to the guitar man. songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. When you find yourself a message and some words to call your own and take them home. faltering. Mr. David Gates. Brad, hè? Brad. Ja. Ga je door voor de 1000 euro, eh, <laughs> Willem? Eh, wat zal ik zeggen? If. Ik zeg If. If, ja. Ja, dat is ook een heel eh, mooi nummer natuurlijk. Nou, ik kan me herinneren. Volgens mij, volgens mij noemde hij dat vorige week ook. Dat ja, ja, ja. weet je wat heel gekke was? Daarna, toen ik hier wegging... Ja. Toen zat ik in de auto en wat hoorde ik? Telly Savalas met If. <laughs> Ah, ik denk, nou, dit is geen toeval meer. Dat is een hele andere versie. Ja, en dan kaal ook. Ja, ja. <laughs> een kale, een kale versie. Zeg. Behoorlijk kale versie. um, <laughs> ehm, uh, eh, the, number While My Guitar Gentle Weeps. Eh, eh, of course, it's a number by George Harrison. Ja. And George played it wonderful on the guitar. And I play in a band here in Holland with Ruud Johnson... He's a keyboard man, and uh, we we also got a, a guitar player who can uh, perform this uh, this song while my guitar gently weeps on his guitar, and he also sings it. May, may, may, I say something? Yeah, you you may. It's a compliment. Uh, while um, your English is much better than my Dutch. My Dutch, um, <laughs> your English is uh, has no accent, while my Dutch is a lot of accent. But yeah, th that's me. <laughs> you are a tucker. <laughs> a tucker. a tucker. While my guitar gently weeps, uh, uh, uh who are the people uh, we turn it on for? Uh, all the listeners, and especially um, All the, uh, why, why we doing this in English. Eh, voor iedereen die, eh, die eh, luistert naar dit programma natuurlijk... en ook straks de komende zeven uur keurig netjes wakker blijft... want er zijn ook nachtuiltjes. En ehm, gewoon voor iedereen, omdat het een mooi nummer is. Zo is dat. Ja. While My Guitar Gently Weeps, Jeff Healy. Mr. Jeff Healy, luisteraars. Natuurlijk een eh, wereldberoemd nummer... Uh, wat natuurlijk het allerbeste wordt uitgevoerd door ehm, de, de, maker van het nummer zelf. Dat is George Harrison, natuurlijk. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Kijk, originaliteit is het mooiste wat er is. Maar de reden dat ik dus zeg met Jeff Healy... dat eh, er is wat met die man. Ehm, nou, er is wat met die man. Ze hebben niks met die man. Het is gewoon een hele goede artiest, maar... het aparte aan Jeff Healy was dat hij... Hij kon het namelijk niet zien. Hij was blind. En als je hem dan op, ziet treden, en dan moet je maar eens kijken op YouTube of zo. Dan zie je altijd dat hij de gitaar plat heeft leren op zijn knieën. Oké. En zo heeft hij ook leren spelen. En hij is... Uh, ja, eigenlijk hij is, een beetje zo'n stielgitaar. Het is een steelgitaar. ja. Hij doet het niet meer. Eh, bedoel, eh, hij is overleden in, ik eh, dacht in 2008. Oké. Op 41 jaar of zo. En, dat is nog jong. Dat is heel jong. Ja, een heleboel artiesten, hè, bluesartiesten en rockartiesten. Ze gaan jong. En dat is, dat is heel jammer. Ik ga nog een, eh, een nummer draaien voor mijn uh, muzikale collega. Overigens, luisteraars, morgenavond in de Haltestraat in Zandvoort, Café 4. De Ruud Jansen Band. En eh, ja, lekkere muziek natuurlijk uit de jaren 60, 70, 80, 90. En Ruud is er zelf ook bij? Ja. Oh god, oh god, oh god. Hij mag zelf ook meespelen. En ik heb voor hem een, een mooi liedje ter afsluiting, Ruud, voor jou, jongen. En eigenlijk ook een beetje voor Angela, want die wordt nou toegezongen door jou. hou ook van u natuurlijk, luisteraars. Eh, dit was eh, Tussen App en Vloed. Weer twee uur lang heerlijke rustige muziek. Met Charles Duif, straks Willem Boer. Die gaat uh, maar liefst tot morgenochtend 7 uur door met een nachtprogramma.